Het was er volgens de chefs wel mede de oorzaak van... dat de politie vrijwel meteen dacht aan een terreuractie met meerdere doelen. Al snel werd daarom de hoogste alarmfase afgekondigd. Tata Steel gaat ruim 100 miljoen euro extra investeren... om de stofhinder in de omgeving aan te pakken. Geregeld dalen er grafietdeeltjes neer in onder meer Wijk aan Zee. Binnen twee maanden komt het staalbedrijf met een uitgebreider plan om de overlast tegen te gaan. Het was al bekend dat het bedrijf een overkapping over de productiehal laat bouwen om de grafietoverlast tegen te gaan. Een van de twee containers met gevaarlijke stoffen van het schip MSC Zoe is gelokaliseerd. Minister van Nieuwenhuizen schrijft aan de Kamer dat de container zich in Duitse wateren bevindt. Het gaat om een container met dibenzoïlperoxide. De container met batterijen is nog niet gevonden. Een door MSC ingehuurd bergingsbedrijf gaat nu een plan opstellen... om de gelokaliseerde container op een veilige manier te bergen. In een vijver midden in een woonwijk in Dordrecht zit een papegaaiduiker. Die komt normaal vooral voor op de shetland IJsland... en op het vasteland van Noord-Schotland. De papegaaiduiker trekt vogelspotters uit het hele land. Waarschijnlijk is hij verdwaald op de Noordzee. Waarschijnlijk wordt de vogel naar een opvang gebracht...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 Het tweede uur, See It Sessions. Een uur lang DJ Dion Sydney in de mix. Zone. We ain't ever going home. Everybody get high, take flight. going on? back to the. back to the flow. blow, blow, blow bring it, bring it, bring it back. Bring it back to the. house. bands, hundred bands. Contraband, contraband, contraband. I got the plug on with hawker. Whoa. They gonna find you like waka, fly. America. I just checked my follow and listen. You motherfuckers owe me. Mama told me, get your money, black man. Black man. what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. This is America. This is America. This is America. This is America. This is America. This is America. This is America. This is America. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Yeah, yeah. Don't catch you slipping now. don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. Look how I'm picking up. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. I'm on get it. This is Sally. That's a tool. Yeah. This is America. Don't I am Y'all motherfuckers know who this is. trumpet going. 啊。 live in de mix op jouw CFM Zandvoort. Hij nadert alweer het einde van zijn 1 uur durende set hier op CFM. Maar gelukkig kun je hem ook nog wel eens in Amsterdam bewonderen. Club Smoky, Rembrandtplein. Vanavond nog te vinden, Dennis? Vanavond nog Club Smoky eh, te vinden. Morgen. Ja. tijd. Eh, tien tot half twee. Ah, oké, daar ja, misschien nog wel wat langer met eh, de one and only eh, DJ Tenhoven. Jumping Joey. Jumping Joey. Ja, al die alter ego's. Ik bedank iedereen voor het luisteren. Je weet het nooit of we volgende week weer zijn, hè? Dat weet je nooit. Altijd weer een verrassing. Ik denk het, ik denk het wel. Ik denk het ook. Ja. Maar ja, er kan altijd iets onverwachts goed in het eten gooien. Of, een, zeg, of een slot die niet doet. Ja, een slot. Een uh, eh, kleintje wat eruit wil. Ik zeg... <laughs> maak er een mooi weekend van. Ik zeg gewoon tot volgende week. Doei!